ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits verloopt zoals verwacht druk. Eh, de meeste vertraging zien we nu op de A7 en de A9. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en Knopend Zaandam. 9 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Kooimeer en Knopend Rotterpolderplein zelfs 20 kilometer file met daar ruim een uur vertraging. Er gebeurde daar ook een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. Verder drukte op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Zaanstad Zuid 7 kilometer file met bijna een kwartier op onthoud. En op de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 7 kilometer file. En daar is de vertraging ongeveer een kwartier.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 waar het elektriciteitsnet nagenoeg vol zit. Bedrijven en organisaties die een nieuwe aansluiting willen of willen uitbreiden... komen daar op een wachtlijst te staan. Het is vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Rond 8 uur stond er 940 kilometer file. Dat komt onder meer door de regen en door ongelukken. Ook vanavond wordt het druk op de weg. En de rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17. Vier mannen worden vervolgd voor betrokkenheid bij de ramp die alle inzittenden het leven kostte.